langs het strand en zag een meisje zitten in het zand. Blauwe ogen, een blond haar, een lief Engels meisje, net 18 jaar. Niemand keek er dat meisje aan, daarom ben ik naar haar toe gegaan. Spreek je ook Hollands? Honey, I do spreek je ook Hollands? Honey for you. Het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands? Honey, I do. Spreek je ook Hollands? Yes, net genoeg. Wat zou je zeggen als ik je vroeg? Hoe zou ze heten? Dat wou ik weten. Spreek je ook Hollands? Yes, net genoeg. S'avonds dansten we in een bar. Ik was zo verliefd zo stapel op haar. Zachtjes zei ik toen I love you. Ze lachte en zei I love you too. In haar ogen daar scheen de zon. En ik dacht aan het strand waar begon. Spreek je ook Hollands? Honey, I do. Spreek je ook Hollands? Honey, het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands? Honey, I do. Spreek je ook Hollands? Yes, net genoeg. Wat zou je zeggen als ik je vroeg? Hoe zou ze heten? Dat wou ik weten. Spreek je ook Hollands? Yes, net genoeg. Toen het al laat was, na middernacht, heb ik die schat naar huis toe gebracht. En ondertussen mocht ik haar kussen, daarop had ik heel die tijd al gewacht. Spreek je ook Hollands? Yes, maar niet goed. Spreek je ook Hollands? Yes, als het moet. Het leek of mijn dromen uit zouden komen. Spreek je ook Hollands? Yes, maar niet goed. Spreek je ook Hollands? Yes, net genoeg. Wat zou je zeggen als ik je vroeg? Hoe zou Breek je ook Hollands. Yes, net genoeg